Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een verkiezingsbijeenkomst in het zuiden van India zijn zeker 36 mensen omgekomen door verdrukking. Onder de doden zijn acht kinderen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Veel meer mensen dan verwacht wilden een glimp opvangen van een populaire acteur... die vorig jaar een politieke partij oprichtte. Toen de man de menigte toesprak vanaf een bus vielen mensen flauw. Ambulances konden maar moeilijk bij de slachtoffers komen. In India komen regelmatig mensen om het leven door verdrukking in een menigte. De marechaussee denkt dat niet een drone, maar een ballon vanmiddag het vliegverkeer bij de polderbaan op Schiphol stillegde. Op basis van meldingen werd eerst uitgegaan van een drone, maar die werd niet gezien op de radarbeelden. Na drie kwartier werd het vliegverkeer via de polderbaan weer hervat. Wielenploeg Israel Premier Tech mag volgende week niet meedoen aan een koers in Italië. Die beslissing komt nadat de Israëlische ploeg eerder deze maand het mikpunt was van pro-Palestina-demonstranten. Verschillende etappes in de Ronde van Spanje moesten worden ingekort of stilgelegd. De koersdirecteur in Italië zegt dat de beslissing genomen is met het oog op de veiligheid van de renners en het publiek. Een Belgische vrouw die verdacht wordt van de moord op haar baby... is in haar cel onverwacht opnieuw bevallen. Niemand wist dat ze zwanger was. Het proces tegen de vrouw is vrijdag begonnen. Ze wordt ervan verdacht dat ze zeven jaar geleden... haar pasgeboren baby zou hebben verstikt... en hebben verstopt in een reiskoffer in haar ouderlijk huis. Vannacht vroeg ze in haar cel om hulp... en een arts stelde al snel vast dat de vrouw weeën had. Ze is naar het ziekenhuis gebracht om te bevallen. Jeugdzorg zal beslissen wat er met de baby gebeurt. Door de bevalling loopt het proces in België mogelijk vertraging op. Het weer droog. En vooral in het noorden en oosten kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen vooral in de middag zon en droog bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You know we gotta get down. You know we gotta get down. You know we gotta get down. You know we welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on Four by four. by four 24 7. four oftewel 4x4. De Extended Mix, CFM Zandvoort en Nightwalk Mainstays. Iedere zaterdagavond zijn we bij. En het is even tijd voor een beetje shownieuws. Bijzonder nieuws, want eh, Mariah Carey heeft eh, afgelopen vrijdag haar nieuwe album Here for the Doll uitgebracht. De zangeres maakte de aankondiging bekend op Instagram. Carey bracht zeven jaar geleden voor het laatst een album uit. De 56-jarige Carey schreef uh, geëmotioneerd en enorm trots te zijn op het album. dat deze maar fans, met haar fans te delen. Het album vertegenwoordigt veel verschillende kanten van mij. En ik kan niet wachten tot jullie het horen en jullie kunnen opnemen, zoals schrijven de zangeres omschrijft het album als een mix van R&B, hip-hop en gospel. De plaat telt 11 nummers en bevat muzikale samenwerking met onder andere Kalina, nee, Kalani moet ik zeggen. Chancy en de Clark Sisters. Dus eh, ja, ben benieuwd. Eerder dit jaar bracht uh, eh, keer de singles eh, Type Dangerous... met Anderson Paak en Sugar Sweet uit. Het dus laatste album van de zangeres Caution kwam uit in, wanneer was dat? 2018. dus we zijn benieuwd. Nieuw album dus, Here For It al, Ja, ik weet niet of ze nog kan zingen, maar <laughs> we gaan het meemaken. hebben zijn antwoord, Joost Klein. Die geeft op 12 februari voor het eerste show in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zo heeft de concert organisator Mojo bevestigt na aankondiging van Klein op eh, Instagram. Dit is mijn grootste show ooit. Kom alsjeblieft, ik kom thuis, zegt hij in een video. 27-jarige zangeres bekend van nummers als eh, Frisium, Luchtballon en vooral van Europapa. Met het nummer vertegenwoordigt hij Nederland vorig jaar op het Eurovisie Songfestival in Malmö. Alleen daar werd hij uiteindelijk weggetrapt. Hoop gezeur, maar uh, hoop gezeur om niks eigenlijk. Dit jaar is het Israël, maar zo is er elk jaar wel wat bij het Eurovisie Songfestival. Klein, ja, die geeft dus op 12 februari februari voor het eerste concert in de Psychodome in Amsterdam. De kaartverkoop, uh, kaartverkoop van het concert is eh, afgelopen vrijdag gisteren dus begonnen. Dus eh, we zijn benieuwd. Hij stond trouwens ook, of hij gaat volgend jaar, hij stond er nog niet... maar hij gaat volgend jaar samen met Armin van Buren naar Coachella. Een van de grootste festivals in Amerika. Dus ja, gaat goed met hem. Ik weet niet waar hij die hits vandaan haalt, want met drie plaatjes kan je niet de Psychodome vullen. Dus ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat doen. Maar we gaan het meemaken. Schrijf het op je agenda. Joost Klein, 12 februari februari zijn eerste show in de Ziggeldom in Amsterdam. En tot zover weer genoeg gelul. Terug naar de muziek. Jordan Peak, front to back. Jordan hier op de radio. In the back. front to the back, to the back, to the. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on noise from the front to the back, from the front to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front, front, front, back, I back, back, to the to the front, to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front to the back, to the back, to the front, from the front, to the back, to the back. to go to the club. Are you coming? Okay. I see you on the dance floor. From the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back to the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back, back to the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back, back to the front, front, front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, to the front, front, front to the back, to the back, to the front, front,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 wordt muziek van uh, Ryan Radio. Nee, Rain Radio <laughs> moet ik zeggen. Hoe kom ik op Ryan? Het is Rain Radio en eh, Cat Dealers met Ice. ZFM Zandvoort, de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdag. 27 september, de laatste zaterdag van september. En volgende maand is het natuurlijk de maand van ADE, oftewel Amsterdam Dance Event. Maar het is vandaag 27 september. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij doet daar de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Frederica Bas, P-Dash, MC Heights en Sexy S. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Daar vind je al die informatie over de Escape vanavond. En eh, nog een eh, leuk feestje. Wekelijks feestje. Komt elke week weer terug. Is Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht. En dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl. Daar vind je al die informatie. En eh, de deurprijs is, eh, voor als je het niet weet, 17,50 euro. En je moet wel 18 plus zijn. Dus eh, als je jonger bent, kom je er niet in. Geen gezeur met wel of geen alcohol. 18 jaar bandjes. Gewoon 18 plus, dan kom je binnen. En nog een feestje in de Thuishaven. Het Thuishaventerrein in Amsterdam. Dat is eh, op de contactweg, Amsterdam Sloterdijk noem ik het altijd. Happy Feelings 12,5 year, 12,5 years anniversary festival. Hoe je het ook wilt doen met 12,5 jaar eh, festival. Happy Feelings is om 1 uur vanmiddag begonnen. En duurt tot vanavond 11 uur op het Thuishaventerrein in Amsterdam. En eh, voor meer informatie check de website happyfeelings.nl. Happy is met twee p's en een lange i. Feelings.nl. Happyfeelings.nl met onder andere Benny Rodriguez, Lisa Korver, 22 Intense, Newtone, B2B, Mass Medium en Club eh, Caviar, Bella Claxton, B2B Rosie, D-Stone, eh, JBS South System en Carlos Wellington en Jamie. Ze zijn er allemaal vandaag bij Happy Feelings. Check de website happyfeelings.nl. En ja, ik krijg altijd commentaar over eh, ja, feestjes in Zandvoort. Nou, er zijn er niet zoveel, maar toevallig wel eentje vandaag. Dansen onder de sterren. Summer Closing. Vorige week uh, Summer Closing eh, op uh, Woodstock. En nu is het Summer Closing in Zandvoort. Dansen onder de sterren. Is vanmiddag om drie uur begonnen. Nu tot vanavond half twaalf. Bij paal 69. Dat is natuurlijk het Zuidstrand. En onder andere Flaven Live, Ed Noedel, Nina de Ruiter, Bees van Duin en Tommy eh, G. Futuring Ewa Pepper Live. Dus eh, ja, ja paal69.com. Daar vind je alle informatie over dansen onder de, ster, onder de sterren. Summer closing. Ja, moeilijke woorden allemaal vanavond. Zie je, we hebben zand, want ik wil weer veel te veel. Tijd voor een biertje. En voor jou tijd voor muziek, voor jouw stapavond. Yo-Yo, Honey Sing, Rosie en ex-Jazzy met High On Me. High On Me today. Mario Zanfort. Girls, get up. Shake that baby, driving me crazy. Get up. Shake that baby driving me crazy. Shake that baby driving me crazy. met de eh, Liquid Store. Maar samen met Nate En daarvoor horen we Goendelach en Vinter met Space Pump. terwijl Space Jam. En dat was vorige week nog de nummer 1 in de Rijkwalk 10. Vorige week draaide ik hem al eh, toen ik hem nog niet eens had opgenoemd. Dus eh, <laughs> ik was te vroeg. Ik had hem te vroeg gedraaid. Ik dacht dat, dat die nieuwe plaat al op één stond. Maar ja, klein, klein, klein fout. Het is even tijd voor een biertje tussendoor. Ik moet even een slokje nemen, want ik krijg een bij, Dat wil je niet weten. De Nightwalk 10 deze week populairste plaat in de clubs, op de radio, op de streams... en op de in- en outdoor festivals. Deze week op 10 Kasim met Together One Time. Op 9 Riordan en Danny P met Jump Higher. Op 8 Mr. Balte Weasel en Roos met Ain't Nobody. Op 7 Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Op 6 Mike en Luke D met Touch Me. Op 5 plaat die je net gehoord hebt, Nate Dogg en uh, Coulter met Liquid Store. Op 4, wil het niet geloven, Max Dean en Luke D met Like You. Op 3, ja, Max D en Luke D met The Finest. Je zou bijna denken dat we hem gemanipuleerd hebben. Deze week op 2. Plaat die vorige week nog op 1 stond. Space Pump, Space Jam van uh, Vinter. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. Nummer 1 in de Nightwalk 10 deze week is, eh, jawel, Max en Luke Dean. Wel Max Dean en Luke Dean met de eh, Cats Like That. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. insane. I can't get you out of my brain. She makes me go insane. I can't get you out of my brain. Girl, you are making me go insane. I couldn't care less about a little bit of fame. Just know all these other girls, they ain't the same. I just can't, I just can't get you out of my brain insane. Couldn't care less about a little bit of fame. Just know all these other girls, they ain't the same. I think that you are my friend. Insane, insane, insane, insane. Girl, you're making me go insane. DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now. stage. van eh, James Hur met je eh, You Get Down. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk is Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer eens erop zitten wachten.